Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Bij onge De man werd volgens ooggetuigen geslagen met een riem... en liep verwondingen op aan zijn hoofd. Twee AS Roma-fans van 25 en 26 jaar zijn aangehouden... op verdenking van poging tot moord. De wedstrijd werd met 5-2 gewonnen door Liverpool. Donald Trump en First Lady Melania en First Lady Melania hebben de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte verwelkomd op een staatsbanket. Het is voor Trump de eerste als president. Er zijn zo'n 130 gasten uitgenodigd, onder wie Olympisch kampioenen, Apple-topman Tim Cook en een aantal mensen met hoge functies in Washington. Macron kwam gisteren in de VS aan voor het staatsbezoek. Tijdens de Franse Nationale Feestdag, 14 juli vorig jaar, had hij Trump al ontvangen in Parijs. Voor het eerst zijn in het verkeer meer fietsers omgekomen dan automobilisten. Het aantal mensen dat overleed door een fietsongeluk is stevig gestegen tot 206. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar. Waarschijnlijk komt dat doordat er meer ouderen op de weg zijn met een elektrische fiets. Een kwart van de fietsdoden reed op een e-bike, drie kwart daarvan is 65 plus. In totaal kwamen vorig jaar 613 mensen om in het verkeer, 13 minder dan een jaar eerder. Ook Android-telefoons worden binnenkort, ook op Android-telefoons wordt binnenkort de pistool-emoji vervangen door een waterpistooltje. Daarmee volgt Google zijn grootste concurrent, Apple. Dat deed ver geleden al hetzelfde. De emoji van een waterpistooltje werd ook al op Android-telefoons in een aantal apps gebruikt, waaronder WhatsApp.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 I couldn't cut it as a poor man stealing, and this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. but something went wrong. We loved each other, we just couldn't get along.